Het zou raar zijn als in Nederland geen gevallen opduiken... maar we zien dat het eigenlijk eh, door heel Europa momenteel opkomt. Dus de praktijk leert op het moment dat je het bekendheid geeft... krijg je altijd dat je een aantal gevallen gaat ontdekken. Het apenpokkenvirus komt van knaagdieren in Afrika... en sloeg tot nu toe niet snel over op mensen. Maar nu rukt het virus op in Europa. In België, Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn mensen besmet. Van het virus word je meestal niet ernstig ziek. Je krijgt het via contact met de huid of adem van iemand. Buiten Afrika is er mede door de goede zorg nog niemand aan overleden. Het ergste noodweer is voorbij in Limburg. Er trokken felle regen- en onweersbuien over. Code oranje gold tot zo net ook nog. In Maastricht was het niet zo erg, volgens verslaggever Joris van Poppel. Het is hier meegevallen. Het heeft eventjes heel hard geregend. 20 eh, minuten lang, donder, bliksem, de wind die, die, die flink ging waaien opeens. Eh, dat was dus hele harde regen, hagel, maar geen uitzonderlijk grote hagel. Dus hier is het meegevallen. Maar in Beek zijn daken van huizen geblazen door de harde wind. En er staan veel straten blank in Limburg door al het water. Ook op de A2 bij Geleen bleef het regenwater op het asfalt liggen. Scholieren zitten weer diep in de boeken voor de examens. Veel succes trouwens. En dus stromen ook de klachten weer binnen. Maar niet op het VMBO. Waar er vanuit het VWO soms 21.000 klachten op een dag binnenkomen... zijn er dat vanuit het VMBO slechts 40. Mijn collega Sumiai van Stories bezocht een VMBO-school... om te checken of er inderdaad niets te klagen valt. Nee. Eh, omdat verder de examens gewoon allemaal goed zijn geregeld... en de leraren letten goed op of er wordt eh, gespiekt of wat dan ook. Het is gewoon leren. Het is gewoon je best doen ervoor. Alles ervoor geven. En dan komt het wel goed. Ik heb nog niet echt iets waarover ik een klacht moet ja, indienen, dus... Eh, misschien. Ik heb er nog niet heel erg over nagedacht. Maar misschien later ga ik erover nadenken. Het weer, er trekken nog buien over het land, maar de felste regen is het land al uit. Vanavond klaart het op, vannacht nog een klein beetje regen. Het koelt dan af tot een graad of 11. En morgen volop zon, tussen de 16 en 20 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is een drukke avondspits door het regenachtige weer. Vooral op de A1 loopt het verkeer vast vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Eemnes. Langzaam rijden over 22 kilometer. De vertraging is meer dan een half uur. En dat komt door de werkzaamheden op de A27 bij Hilversum richting Utrecht. De weg is daar helemaal dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Batuverdorp en Roelevarensveen. 14 kilometer met een half uur oponthoud. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 6 kilometer met een half uur vertraging. En op de A9 naar Diemen tussen Batuverdorp en Knopend Holendrecht 15 kilometer.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 staat in de voorjaarsnota. In Nederland is nog geen besmetting met het apenpokkenvirus vastgesteld... maar de kans is groot dat dat binnenkort wel gaat gebeuren... zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel. Inmiddels zijn de eerste besmettingen gemeld in Duitsland, Frankrijk en België. In Limburg hebben zware onweersbuien tot schade en wateroverlast geleid. In Beek zijn door de harde wind van zeker vijf huizen de daken weggeblazen. Het weer. Er trekken nog felle buien over het land, maar vanavond wordt het droog. Morgen meer zon bij maximaal 20 graden.